Jurjen Boekraat met het NMS Journaal. Oud-weerman Jan Versteegd is overleden. Versteegd begon eind jaren 80 als weerman voor het lokale radiostation in Amersfoort... en volgde begin jaren 90 Jan Pelleboer op als weerman bij Radio Drenthe. Ook was hij in die tijd de vaste weerman van Radio Gelderland. Landelijke bekendheid kreeg Versteegd vanaf 1994 op Radio 2... waar hij elke werkdag zijn eigen weershow had in het trosprogramma Gouden Uren. Versteegd bleef het weer op Radio 2 doen tot 2006. Hij was al geruime tijd ziek. Jan Versteegd was 72. Als er een deal met Oekraïne komt om een einde te maken aan de oorlog... dan wil Rusland dat er keiharde afspraken komen... dat Oekraïne nooit lid mag worden van de NAVO. Die voorwaarden stelt de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Grushko in een Russische krant. Hij wil dat Oekraïne een neutrale status krijgt. Rusland heeft eerder gezegd dat Oekraïne nooit lid mag worden van de NAVO... wat een grote wens is van de Oekraïense president Zelensky. Maar nu heeft een Russische bewindspersoon dat ook hardop als voorwaarde gesteld voor een bestand. Het Vaticaan heeft een foto van paus Franciscus gedeeld. Het is de eerste sinds zijn opname in een ziekenhuis in Rome ruim een maand geleden. De 88-jarige Franciscus wordt behandeld vanwege een dubbele longontsteking. De foto is vanochtend genomen, schrijft het Vaticaan. Te zien is hoe de paus voor het altaar in de kapel van het ziekenhuis zit. In een verklaring zegt de paus dat zijn lichaam zwak is en dat hij dankbaar is voor alle goede zorgen. Bij het instorten van de Wilhelmina-toren in Valkenburg vanochtend vroeg zijn geen slachtoffers gevallen. Onder het puin is niemand gevonden. Hoe de markante toren op de heuvel kon instorten is nog een raadsel. In de heuvel zijn meerdere grotten, maar daar zijn geen bewegingen geweest. De burgemeester van Valkenburg zegt dat de oorzaak bovengronds moet worden gezocht.